die gebruikers van techdiensten moeten beschermen. Correspondent Arnie Stemerding vertelt wat Apple niet goed gedaan heeft. Dan gaat het erom dat ze, eh, de Europese Commissie vindt dat Apple het veel te moeilijk maakt voor gebruikers om aankopen te doen eh, buiten de App Store. Hè? Dus als je een abonnement wil afsluiten of een app wil kopen. Nou ja, met als gevolg dat jij en ik mogelijk eh, te veel betalen omdat er gewoon heel weinig concurrentie is. En Meta krijgt de boete omdat gebruikers van Insta en Facebook moesten betalen als ze wilden kiezen voor niet gepersonaliseerde advertenties. De eerste mensen hebben afscheid kunnen nemen van Paus Frans in de Sint-Pieter in Vaticaanstad. Een uur geleden gingen de deuren open en de rij om naar binnen te mogen is erg lang, ziet correspondent Helene Daans. Ik kan dat moeilijk inschatten, maar het gaat zeker om duizenden mensen. Ze hebben paraplu's geopend en ze hebben jasjes op hun hoofd, want het is een zonnige dag in Rome. Tot en met vrijdagavond 7 uur kunnen mensen afscheid nemen. Zaterdagochtend is de uitvaart van de paus. En slechte cijfers voor Tesla, het automerk van Elon Musk. De winst lag in de eerste maanden van dit jaar 71% lager dan een jaar eerder. Er zijn meerdere oorzaken voor, zoals Musk de afgelopen tijd vooral bezig met het ontslaan van Amerikaanse ambtenaren namens de regering van Trump. En ook is het bedrijf zijn monopoliepositie verloren, zegt verslaggever Nick Wouters. Het bedrijf komt natuurlijk uit een tijd dat ze vrijwel alleen heerser waren. Voor een elektrische auto kon je vrijwel alleen bij Tesla terecht. Maar nu zijn er links en rechts allerlei concurrenten op de markt gekomen. Elon Musk zegt dat hij zich weer meer met Tesla gaat bezighouden in plaats van de Amerikaanse overheid. Het weer een grijze middag. Vanuit het zuiden trekken er buien over Nederland. In het zuidoosten en oosten kans op onweer. Vanavond droogt het weer op. Morgen krijgen we een kille, natte dag bij maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an ben vandaag begonnen met The Golden Earring, Just a Little Bit Peace in My Heart, gevolgd door de Beatles, met gisteren, Yesterday. En ik ga door met de Seagulls, The Carnival is Over. Samen eten is gezellig. De eetclub, de Blauwe Tram, dat is van dinsdag tot 12 tot half 2. Informatie en reserveringen via 304 0700. 304 0700. Kom je ook eten? Vlemingstraat 55. En dat is van maandag en donderdag van 5 uur. Informatie en reserveringen 574 0330. Restaurant van woonzorgcentrum Huis in de Duinen. Dat is dagelijks tussen de middag. En de informatie is naar 574-1500 of telefoonnummer 510-300. Robbie Williams, Angels.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 Boudewijn de Groot werd op 20 mei 1944 geboren in een Japans interneringskamp in Batavia, voormalig Nederlands-Indië. Boudewijn de Groot maakte kennis met Lennart Nijg, die in dezelfde straat als hij kwam wonen. Na de lagere school ging eh, De Groot naar de HBS op het Cornhead Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen en maakte op school indruk met liedjes van Jaap Fischer en Jacques Brel. In de vriendengroep die hij opbouwde op het lyceum dook ook de neig weer op. Na een korte periode achter de productietafel nam Boudewijn de Groot weer contact op met Neig en werden er plannen gemaakt voor een nieuwe plaat. Burke Page en Tony Vos werden weer opgetrommeld en Ruud Engelander werd als extra tekstschrijver toegevoegd aan het team. Het resultaat kreeg de titel Hoe sterk is de eenzame fietser? De eerste single Jimmy, genaamd naar zijn jongste zoon. Die verdere hit zou er nog volgen. Eind 2002 overleed Leonard Nijg aan 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed. En ik heb gekozen uit het grote aanbod van fijne luisterliedjes voor een meisje van 16, Land van Maas en Waal en Verdronken Vlinder. Veel plezier. in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. kind. Zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil. Langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. tien lente zo pril. Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, voor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil langs de kant van de weg.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 Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht vlinder moeten zijn. Om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Als zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugd bederven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven? Om een vlinder die vertrokken is in mij. Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Dit waren de Righteous Brothers met Unshade Melody. De telefooncirkel. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 9 en half 10 belt. Iedere dag wordt de cirkel om 9 uur gestart door een medewerker van Stichting Pluspunt. Met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar Stichting Pluspunt met een mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Dat is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan ons doorgeeft. Aan de deelnemer is geen kosten verbonden, uitsluitend uw dagelijkse telefoontje. Voor meer informatie belt u telefoonnummer 5717373. 5717373. QD and the Blizzards, Windows of My Eyes. like a distant, like a distant face. It's like a shadow on my wall. Something that that I can touch. A heavenly as it calls shelter of my mind hides my love and my tears, And I keep on looking for a reason which is not here.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 Oh, because I think of love so bad. Need a soft voice that talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby it to me because I need your love so bad. piece of paper, baby. So it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad. Because I need your love so bad. Need a soft boy to talk to me at night. Don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Oh, listen to my plea, baby. Bring it to me. Because I need your love so bad. Because I need thee. Yes, I need your love so bad. Dit was Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. Iemand attendeerde mij op een leuke plaat van Benny Jolink met de Hilde Vos Band. The Last Thing of My Mind. En die ga ik ook voor u draaien. Made of sand, made of sand our feet our someplace rumbling underground, underground. Are you going? I know. Engelbert Humperdinck, artiestennaam van Arnold George Dorsey, geboren in 1936, is een Britse popzanger in het easy listening genre. Arnold Dorsey werd in India geboren. In 1966, nog voor zijn grote succesperiode, nam hij namens het Verenigd Koninkrijk deel aan het Songfestival van Krokken. Volgens hemzelf was België de wieg van zijn succes. In mei 2012 was Humperdinck de Britse vertegenwoordiger bij het Eurovisie Songfestival van 2012. Engelbert Humperdinck verkocht wereldwijd 150 miljoen platen en kreeg daarvoor 72 gouden en 23 platina platen. Hier is Engelbert Humperdinck met I've Called Only Be With You. The sound of the 60s. wishing you were with me now. Praying for the times we shared together, of which I thought they'd last forever. To somehow reappear, wondering what it would there when morning's broken. Too many things. wishing you were with she got G like MC Dit waren de Spice Girls met Wannabe. Pluspunt. Heeft u hulp nodig? Of raakt u, als zorgend familielid, overbelast? Dan staat de plusdienst voor u klaar. En gaat op zoek naar een passende oplossing. Iedereen die hulp nodig heeft, kan in principe bij ons terecht. De plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers... die steun nodig hebben om zelf samen te blijven de plusdienst geeft vooral praktische hulp. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en is in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor de onkosten die de vrijwilliger heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het autovervoer. Als u hulp van de plusdienst wilt inroepen, kunt u bellen naar of e-mailen naar telefoonnummer 5717373. 5717373. En de openingstijden zijn iedere werkdag van 9 tot 5 uur. Jim Reeves, Distant Drums. I hear the sound of distant drums.